Bij de actie waren tientallen agenten betrokken. Aanleiding was een reeks klachten over het café... onder meer van ouders die zich zorgen maakten over hun kinderen die er kwamen... Behalve het café viel de politie ook twee woningen binnen. Zeven mensen uit Heemskerk zijn opgepakt, onder wie vijf mensen die betrapt werden terwijl ze op straat cocaïne stonden te dealen. Op last van de burgemeester van Heemskerk is het café voorlopig gesloten. De vier mannen die vastzaten in de zaak rond de Franse miljardaire Liliane Bettencourt zijn vrijgelaten. Volgens de aanklager zijn ze verhoord over mogelijke belastingontduiking en witwassen en gaat het politieonderzoek door. De vier mannen werden donderdag opgepakt. Het zijn onder andere de advocaat en de vermogensbeheerder van de 87-jarige L'Oréal-erfgename Betancourt, die een geschat vermogen heeft van 17 miljard euro. De zaak heeft ook president Sarkozy in verlegenheid gebracht. Betancourt zou hem tijdens zijn verkiezingscampagne in 2007 illegaal geld hebben toegestopt. Sarkozy ontkent dat. Hij noemt de beschuldigingen een lastercampagne. De gezondheidszorg in Noord-Korea is lang niet zo slecht als Amnesty International beweert. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, de WHO, die zelf in Noord-Korea actief is. Volgens Amnesty is de zorg in Noord-Korea voor veel mensen te duur en wordt er zonder verdoving geopereerd. Door ondervoeding zouden epidemieën vrij spel hebben. De WHO noemt die informatie achterhaald en onwetenschappelijk... omdat Amnesty alleen heeft gesproken met mensen die niet meer in Noord-Korea wonen of werken. Volgens de WHO is er de laatste jaren veel verbeterd, vooral door hulp uit het buitenland. De zorg in Noord-Korea zou nu beter zijn dan in veel andere ontwikkelingslanden. Het weer, in het westen vannacht nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot 14 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met enkele buien.